Vijf uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Vrouwen stromen minder vaak door naar topfuncties... omdat zij vaker in deeltijd werken en minder overwerken... concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Werknemers die voltijds werken en wel overuren draaien... hebben meer kans op leidinggevende functies en topbanen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau moeten bedrijven nagaan... of fulltime werken per se nodig is voor leidinggevende functies... en meer met hun personeel praten over waarom ze deeltijd willen werken. Patiënten met zware psychische problemen moeten minstens vier maanden wachten tot hun behandeling begint. Uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het om zo'n 11.000 patiënten gaat. Dat patiënten zo lang op hulp moeten wachten komt deels omdat het voor GGZ-instellingen financieel aantrekkelijker is om mensen met lichtere problemen te behandelen. Daarnaast zijn er minder bedden in GGZ-instellingen en is er een personeelstekort in de sector. De Rekenkamer zegt dat de aanpak zich juist zou moeten richten op mensen met grote problemen. Het OM eist 18 maanden cel en tbs tegen de man van 26... die vorig jaar een Rotterdamse agent knock-out sloeg. Ook wil justitie dat hij alsnog een jaar de gevangenis ingaat... voor een eerder opgelegde straf. De verdachte reed eind augustus 2019 mee in de trouwstoet van zijn zus door Rotterdam. Toen een familielid van de man werd gearresteerd... ging de verdachte door het lint en sloeg hij de agent neer. In grote delen van Limburg en Oost-Brabant rijden geen treinen door een en wisselstoring. De storing is ontstaan in de verkeerspost in Maastricht. Door de omvang van de problemen kunnen er volgens een woordvoerder van Arriva geen bussen worden ingezet. Ook het treinverkeer van Heerlen naar Aken en van Maastricht naar Luik ligt stil. Reizigers krijgen het advies om de trein te mijden. De NS verwacht dat de trein op zijn vroegst rond half zes geleidelijk weer kunnen gaan rijden. Het weer zonnig en tropisch. Ook vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht wordt het niet veel kouder dan 17 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het op de meeste plaatsen nog een graadje warmer. In de middag kan in het zuiden een forse regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is veel vertraging op de A9 Amstelveen richting Den Helder voor Alkmaar. Tussen Uitgeest en Heilo staat 11 kilometer file met ruim een uur vertraging.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 Cause you let don't tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should've stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you.